Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël wil de Gazastrook deels ontruimen. Het Israëlische leger heeft tegen de Verenigde Naties gezegd... dat ruim een miljoen Palestijnen, de helft van de bevolking... binnen 24 uur moeten vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. Dat lijkt een voorbode van een grondoffensief. De VN waarschuwt dat zo'n volksverhuizing... verwoestende humanitaire gevolgen zal hebben. In de Gazastrook zijn nu al 423.000 mensen ontheemd. Omdat ze het gebied niet uit kunnen... zitten veel van hen in schoolgebouwen van de VN. Ook vannacht heeft Israël weer doelen in de Gazastrook aangevallen... maar details daarover ontbreken nog. In Eindhoven is vannacht de tweede repatriëringsvlucht uit Israël geland. Aan boord van het defensietoestel waren 200 Nederlanders en 20 andere Europeanen. Ook vandaag is er een repatriëringsvlucht. Nederlanders die weg willen uit Israël kunnen zich nog steeds melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een grote brand in Moerkapelle bij Zoetermeer heeft vannacht een loods verwoest. De loods was van een zadenhandel en stortte in. Een brandweerman is licht gewond geraakt. De brandweer heeft een grote kraan besteld om de ingestorte loods uit elkaar te trekken... en zo beter te kunnen blussen. Het is nog altijd onduidelijk welke republikein de nieuwe voorzitter wordt van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Steve Scalise, die de meeste kans leek te maken, heeft zich teruggetrokken omdat te veel partijgenoten hem niet steunden, waardoor hij geen meerderheid zou krijgen. Gisteren trok Jim Jordan, die gesteund wordt door oud-president Trump, zich al terug. Het weer. De dag begint grijs en nat. Het gaat flink waaien. Op de Wadden is windkracht 8 mogelijk. Smiddags in het noorden en westen opnieuw regen en onstuimig. In het binnenland is het dan vaker droog met af en toe zon. Het is bijzonder zacht met maxima tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Eh, dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Het Israëlische leger heeft tegen de Verenigde Naties gezegd... dat ruim een miljoen Palestijnen, de helft van de bevolking... binnen 24 uur moeten vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. Dat lijkt een voorbode van een grondoffensief. Een grote brand in Moerkapelle bij Zoetermeer heeft vannacht een loods verwoest. De loods was van een zadenhandel en stortte in. Een brandweerman is licht gewond geraakt. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door Oogappels. De dramaserie van BNN-Vara kreeg 39% van de stemmen... en versloeg daarmee de Oranje Zomer en BNB Vol Liefde.